Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Een spits beschuldigt 40 hoge militairen in Zuid-Soedan van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Ze zouden verantwoordelijk zijn voor het op grote schaal verkrachten, verminken en vermoorden van kinderen en volwassenen en het verwoesten van dorpen. De VN-commissie verzamelt bewijsmateriaal voor de speciale rechtbank voor misdaden in Zuid-Soedan. In de burgeroorlog die daar al jaren woedt zijn ongeveer 40 gewapende groepen actief. De meeste misdaden worden volgens de VN gepleegd door de regeringstroepen. Een voormalige docent van een middelbare school in Best... die seksueel getinte appjes aan zijn leerlingen stuurde... hoeft niet meer de cel in. De rechtbank in Den Bosch heeft hem veroordeeld tot drie maanden. Die tijd heeft hij al in voorarrest gezeten. De man moet wel onmiddellijk worden behandeld... omdat er volgens de rechter kans is op herhaling. De man van 24 had appjes naar jongens gestuurd met teksten als... zou je seks hebben met een docent voor een acht... De politie heeft een verdachte opgepakt voor de mishandeling van een jeugdtrainer van SV Zwolle. De jeugdtrainer werd vorige week in elkaar geslagen tijdens de training van de D1. Volgens getuigen kwamen vier of vijf mensen het veld op die de trainer schopten en met knuppels sloegen. Met een van de aanvallers had de jeugdtrainer eerder ruzie gehad bij een zaalvoetbaltoernooi. Die verdachte is een man van 18 is ook een voetbaltrainer. In het water van de haven van Moerdijk is een lichaam gevonden... en dat is vermoedelijk van de Romeinse matroos die gisteren verdween... toen hij het dek van een Nederlands schip aan het schoonmaken was. Waarschijnlijk is hij overboord gevallen. De politie gaat uit van een ongeluk. Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoekt het voorval wel. Het schip moet zo lang in de haven blijven. Het weer, vanavond gaat het weer snel vriezen met minima tussen min 3 en min 5 graden.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 Rond Rotterdam is een verkeersinfarct ontstaan doordat de Benelux-tunnel nu al uren dicht is door een computerstoring. Ook bij Den Haag heeft het verkeer daar veel last van. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam is de keteltunnel daardoor inmiddels ook dicht. Op de A13 is het niet veel beter van Den Haag naar Rotterdam. Tussen knooppunt Ipenburg en Rotterdam Overschie een uur vertraging. Op de A20 hoek van Holland-Gouda tussen Maasdijk en knooppunt Terbrechtseplein 22 kilometer file en meer dan een uur vertraging.